Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een aantal Russische banken wordt afgesloten van het internationale betaalsysteem SWIFT... vanwege de invasie in Oekraïne. Dat hebben de EU, de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk afgesproken. Details over de sancties zijn nog niet bekend. De maatregel wordt gezien als compromis. Een deel van de EU-landen wil Rusland het liefst helemaal afsluiten van SWIFT... maar onder meer Duitsland was daarop tegen... De westerse landen willen ook de tegoeden van de Russische Centrale Bank en die van Russische oligarchen bevriezen. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn twee grote explosies geweest, meldt onder meer CNN. De ontploffingen waren op zo'n 20 kilometer ten zuiden van de stad. Op sociale media wordt gemeld dat er bij een bombardement een oliedepot is geraakt. Daarna zou brand zijn uitgebroken. De burgemeester van Kiev zei dat het een zware nacht wordt voor de Oekraïnse hoofdstad. De vijand is de stad niet binnengekomen, maar in Kiev zijn sabotagegroepen actief, schreef hij op sociale media. Een verslaggever van CNN noemt de situatie in de stad ingewikkeld en gespannen. Ook was afgelopen avond opnieuw het luchtalarm te horen. De avondklok in Kiev is vervroegd van 10 uur s avonds naar 5 uur s middags. Wie toch de straat op gaat wordt gezien als onderdeel van de vijand, zo is gewaarschuwd. Russische media kunnen niet langer geld verdienen met advertenties op YouTube. Het videoplatform heeft die mogelijkheid voorlopig geblokkeerd... met het oog op Europese sancties. De maatregel raakt onder meer de zender RT. Die wordt gezien als propagandakanaal van de Russische regering. In Oekraïne zijn die zender en een aantal andere kanalen helemaal niet meer te zien... op verzoek van de Oekraïense regering. Het weer. Het is helder en vannacht gaat het 2 tot 3 graden vriezen. Lokaal is kans op wat mist...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 Oh oh, oh, oh, oh, nothing there was broken or wasted. Oh, oh, we were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way. They're just waiting for a change. They're just waiting for. ZFM. Zandvoort, Zandvoort.